Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De bekendste misverkiezing van het land stopt ermee. Mis Nederland. Volgens de organisatie is het niet meer van deze tijd. De editie van afgelopen zomer was dus de laatste. Pak elkaar goed vast, kijk elkaar diep in de ogen. Mis Nederland 2024 is... De Kroon en Sherp gingen naar Amber uit Amsterdam. Zij is dus de laatste Miss Nederland ooit. Er was steeds meer kritiek op de verkiezing. Mensen vonden het een vleeskeuring. De winnares in 2023 kreeg zelfs doodsbedreigingen... omdat zij als transgendervrouw de titel in de wacht sleepte. De meeste mensen houden volgend jaar meer geld over van hun salaris. Iemand met een modaal inkomen van bijna 3600 euro... gaat er 56 euro per maand op vooruit. Dat heeft de grootste salarisverwerker berekend komt doordat de inkomstenbelasting voor middeninkomens naar beneden gaat. Parttimers en mensen met een laag inkomen gaan erop achteruit, zo'n 30 euro per maand. Een mogelijke verkrachtingszaak tegen stervoetballer Kylian Mbappé in Zweden is van tafel. Een vrouw stapte naar de politie omdat ze zou zijn verkracht op een hotelkamer in de hoofdstad Stockholm. Zweedse media zeiden dat Mbappé er mogelijk iets mee te maken had. Hij was toen in de stad met vrienden. De aanvaller van Real Madrid zei eerder al dat er niets van klopt. Volgens de aanklagers is er te weinig bewijs. Het onderzoek is daarom gestopt. Onder meer longartsen willen dat er een leeftijdsgrens komt voor producten met nicotine. Die zou dan elk jaar hoger moeten worden... zodat jongeren in de toekomst nooit meer sigaretten en vapes kunnen kopen. Deze longarts vertelt hoe zo'n verbod eruit zou zien als die grens ieder jaar wordt verhoogd. Voor kinderen geboren vanaf 2012. Die kinderen zijn nu 12 jaar. En die worden in 2030 18 en dan wordt de leeftijd naar 19 opgehoogd. En het jaar daarop naar 20 jaar opgehoogd. En dat geldt voor zowel sigaretten als vapes? Ja. De artsen zijn samen met Stichting Rookpreventie een burgerinitiatief gestart... om het op de agenda te krijgen van de Tweede Kamer. Dat is gelukt. Ze hebben 70.000 handtekeningen en vandaag wordt hun plan besproken in Den Haag. Het weer nog, een kille dag met veel grijs en vooral vanochtend af en toe motregen. Later trekt het soms open en zijn er opklaringen met een heel klein beetje zon. Het wordt vandaag 4 tot max 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wel heb je nog veel vertraging op de N235 van Purmerend naar Amsterdam. Bij het schouw doe je er ruim 50 minuten langer over. En rijd je op de N247 van Hoorn naar Amsterdam, dan heb je voor de aansluiting met de A10 zo'n drie kwartier vertraging. Verder ook vielen op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer een klein kwartier op onthoud. En rijd je op de A7 van Hoorn naar Zaanstad, dan heb je bij afrit Zaandijk een kleine 10 minuten vertraging. Verder ook file op de A9 van Diemen naar Amstelveen.